Tijdens het feest Sunset Grooves braken vorig jaar rellen uit waarbij één dode viel. De organisator 3D zegt dat de Rotterdamse politie de belofte niet is nagekomen om de ME in te zetten om rellen te voorkomen. 3D stelde de gemeente al in februari aansprakelijk, maar dat is nu pas bekend geworden. Hoeveel geld er wordt geclaimd is niet bekendgemaakt, maar volgens 3D gaat het om een substantieel bedrag. In Londen zijn vijf straatvegers aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag tijdens het pausbezoek. De paus is nu voor vier dagen in Groot-Brittannië. De vijf straatvegers zijn tussen de 26 en 50 jaar oud en ze zouden uit Algerije komen. Wat ze precies van plan waren is niet duidelijk. Bij huiszoekingen zou tot nu toe niets bijzonders zijn gevonden. In Afghanistan zijn aan de vooravond van de parlementsverkiezingen twee kandidaten ontvoerd. Vermoed wordt dat strijders van de Taliban erachter zitten. Ook zijn vandaag 18 leden van de kiescommissie en campagnemedewerkers ontvoerd. Morgen gaan de Afghanen weer naar de stembus. Op het spel staan de zetels in het lagerhuis, de Wolesi Jirga. De Taliban hebben aangekondigd de verkiezingen te zullen verstoren. Daarom zijn er morgen bijna een half miljoen Afghaanse en buitenlandse militairen en politiemensen op de been. Vandaag waren er al wat incidenten. Een controle op tramlijn 9 in Den Haag heeft op één avond 113 boetes voor zwartrijden opgeleverd en 22 bekeuringen voor mensen die zich niet konden legitimeren. Ook zijn twee mensen aangehouden die een mes bij zich hadden. De politie controleerde samen met vervoerder HTM tussen het Hollandspoor en de Melestokenlaan. Met de controles moeten overlast en agressie in het openbaar vervoer worden tegengegaan. Het weer vanavond geleidelijk droog.